Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat vandaag flink tekeer. Storm Corrie beukt over ons land. Tussen 8 en 12 is het hoogtepunt. Het KNMI heeft daarom voor het noordwesten code oranje afgekondigd. Er komen zware windstoten aan, zegt weerman Gerrit Hiemstra. Vooral het Waddengebied, het westelijke Waddengebied, eh, IJsselmeer, het westen van Friesland en ook Noord-Holland. Daar de meeste wind. En die wind die zal ook zorgen voor wateropzet op de Noordzee voor de zekerheid zijn een paar teststraten dicht. Op Schiphol zijn tientallen vluchten geschrapt. En moet je met de trein, check dan even je reisplanner of je rit wel doorgaat. Er zijn vorig jaar veel asielzoekers naar ons land gekomen. Sinds de vluchtelingencrisis in 2015 waren het er niet zoveel, heeft het CBS uitgerekend. In totaal ging het vorig jaar om 25.000 mensen. Een stuk meer dan in het jaar ervoor. Toen kwamen maar weinig mensen onze kant op door de strenge coronareisregels. reisregels de burgemeesters hebben het vanavond over carnaval. Het staat al bijna voor de deur, maar er zijn wel wat zorgen over. Burgemeesters van Nijmegen, Den Bosch en Maastricht zijn bang dat afstand houden, feesten op straat en het om 10 uur dichtgooien van de kroegen niet echt te handhaven is. En in de hoofdstad van Canada wordt nog steeds gedemonstreerd door vrachtwagenchauffeurs. Ze zijn boos over de coronaregels. Ze willen dat ze allemaal worden afgeschaft. Deze trucker doet al dagen mee aan het protest en is niet van plan om te stoppen. good because everybody's so nice. They gave us water, they gave us food, they gave us toothbrush. I'm gonna be here till I run out of fuel. That's all. And then when I run out, somebody's gonna bring me some more. De Canadese premier Justin Trudeau heeft al gezegd dat hij niet naar de demonstranten gaat luisteren. Heb ik het weer nog. Code oranje dus in Noord-Holland en Friesland vanwege Corrie. Windstoten tot 115 km per uur daar. Ook in de rest van het land staat er een stevige wind. Verder is het grijs, valt de regen en is het een graad of 7.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 Born ready. Let's go. me on the nothing's going on. I've been in my car I pretend that you don't turn me on You sexy thing, yeah, you know it Yeah You move right and now you show it I'm not in love.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 Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Canada hebben tientallen vrachtwagens en andere voertuigen voor de tweede dag op rij het centrum van de hoofdstad Ottawa geblokkeerd. Uit protest tegen het coronabeleid van de regering. Het weer. Langs de kust wordt de wind stormachtig, soms windkracht 9.